Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika heeft Oekraïne gewaarschuwd om de Nord Stream pijpleiding niet op te blazen. Vorig jaar juni kreeg de CIA berichten dat Oekraïne dat van plan was. De aanslag op de gasleiding was uiteindelijk in september. In eerste instantie werd vooral naar Rusland gewezen... maar inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage. Volgens Ilko Bos van Roosentaal van Nieuwsuur zou dat voor veel landen ongemakkelijk zijn. Rusland is nu even de geopolitieke vijand je, je, hebt liever bij wijze van spreken dat zij het hebben gedaan. Ehm, dus als Oekraïne de dader is... en daar is onomstotelijk bewijs voor... wat er op dit moment denk ik nog niet is... dan is dat niet iets wat eh, welk land dan ook heel graag naar buiten brengt. President Zelensky zegt nog steeds dat Oekraïne er niets mee te maken heeft. Transavia mag stagiairs niet laten werken alsof ze gewoon in dienst zijn. Dat zegt de inspectie. De vliegmaatschappij stuurde stagiairs de lucht in met dezelfde taken, verantwoordelijkheden en werkschema's als gewone medewerkers. Dat mag niet omdat een stage bedoeld is om te leren. De vliegmaatschappij zegt dat ze de stagiairs alsnog gaan betalen voor hun werk. Het schilderij met daarop witte rokende mannen van de Universiteit Leiden... wordt opgehangen op een plek waar meer mensen het kunnen zien. In november vorig jaar werd het schilderij tijdelijk weggehaald... omdat sommige studenten vonden dat het schilderij een verkeerd signaal afgaf. Na ophef en kamervragen is nu besloten dat het schilderij een prominente plek krijgt... maar dat er naast het werk wel een toelichting komt te hangen. En vanaf morgen wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Nederland speelt in de Kuip de halve finale tegen Kroatië met een nieuwe bondscoach. Na het WK is Ronald Koeman weer terug. Als het aan hem ligt, winnen we die Nations League ook meteen. Er is een mogelijkheid, zo vaak ook niet voor het Nederlands team, is, is deze mogelijkheid. En, en het team met een andere bondscoach heeft gezorgd dat wij eh, deze kans krijgen. En, en nou, die willen we graag pakken. De wedstrijd begint morgenavond om kwart voor negen. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het zonnig, maar iets koeler dan vandaag.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 Welkom bij ZFM Jazz op deze warme zomerzondag. Samenstellingen, presentatie Alco B. En eh, wat gaan we doen? In ieder geval hele mooie eh, muziek draaien. Dat staat eh, voorop natuurlijk. Jazzmuziek. En als thema zitten erin onder andere muziek over bees, bijen. Ehm, enkele soundtracks. Muziek over ijs natuurlijk. iets over koelte moet erin zitten. En ook enige big bands. En we begonnen deze aflevering eh, met de muziek van Emile Claire Barlow. Dat is een Canadese jazzzangeres die eigenlijk de laatste vijf jaar volgens mij helemaal niks heeft uitgebracht. Maar deze cd is, dacht ik, in maart uitgekomen. Uh, Sparkbirds. En eh, ja, in de tijd van corona keek ze wel eens naar buiten. Net als iedereen, als je binnen moest blijven. En dan zag ze de vogels. En de vogels waren voor haar een bron van inspiratie. En eh, is deze prachtige cd tot stand gekomen. Emile Claire Barlow. Heeft volgens mij ook ooit eens een cd met Metropool gemaakt. Mooie muziek. Eh, ja, en dan gaan we over naar deze natuurlijk. Want de zon die schijnt, het is een prachtige dag. En dan betekent dat eh, we wel dit moet gaan doen natuurlijk. to it, baby. She goes out every night to the the light, and she sleeps all day. So come on, I get up, I won't say it again. I'll drag you out. I won't say it again. I'll drag you out. Your Lazy Bed. De band met Bianco en Get Out Your Lazy Bed. Dat is eh, natuurlijk wel van toepassing vandaag. Hoewel, eh, toen ik vanochtend naar de studio ging... toen zag ik dat het al behoorlijk druk was langs de weg. En veel mensen op de fiets, veel wandelaars... en natuurlijk ook heel veel auto's... die allemaal weer een plekje moeten vinden in het mooie Zandvoort... zou ik bijna zeggen. Ik wens iedereen veel succes daarmee... om nog een betaalbaar plekje te vinden. Eh, en ja, het, het wordt natuurlijk smeren vandaag. Factor 50 minimale en blijven smeren de hele dag. En dan heb je natuurlijk wel iets cools nodig. En daar heeft eh, June Christie over gezongen. Something Cool. June Christie. Even kijken, hier komt ze. Something cool I'd like to order something cool it's so warm here in town And the heat gets me down Yes, I'd like something cool My, it's nice To simply sit and rest a while something cool. I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux who would beg and beg to take me to the ball. was quite so handsome, quite so tall. Well, it's true, it's just a memory I had. One I almost forgot weather's so hot And I'm feeling so bad About a date Oh, wait I'm such a fool He's just a guy Who stopped to buy Inmiddels zijn we aangekomen bij een tweeluikje over de, ja, film en muziek. En deze prachtige klanken die komen uit de film Betty Blue. En dat is het nummertje Betty Ezorg. En Gabriel Gerard is de componist daarvan. En een ander stukje filmmuziek wat is van Benjamin Herman. En dat heet... Eh, het is uit de documentaire over de snoek, de Citroën. En dat is het nummertje getiteld Sarah Sunbaiting. Nou, dat weten we wel, want sunbaiting gaan heel heleboel mensen hier eh, eh, vandaag doen. Sarah Sunbaiting. mooie klanken van eh, Benjamin Herman. Eh, eh, Sarah Sunbaiting. Ja, daar gaan genoeg mensen op het strand plat vandaag, denk ik weet niet of veel wind staat. In ieder geval een fantastische dag eh, om eh, lekker te bruinen. Maar of dat zo gezond is, dat zullen we maar even in het midden laten. Eh, er is een bandje in Rotterdam, getiteld De Nazaten... voorheen van Prins Hendrik uit mijn hoofd. En die maken fantastische muziek. En daarom vraag ik jullie speciale aandacht voor een nummertje van De Nazaten. Dan moet ik even kijken hoe dat nummer ook al heet. De Lok van het... Even kijken, de Lok van het dwaalspoor. Komt van de cd de, als de haan tanden krijgt. En het mooie van dit nummer vind ik het ritme. Luister en geniet naar de... ik dacht dat ze Rotterdam kwamen. Het is een mengsel van allerlei klanken uit eh, ja, wereldmuziek, eh, blaasorkesten. Eh, de lok van het dwaalspoor. Prachtig ritme. Thank you. lastig, maar kijk, alles wat je beslist is goed. Ja. If dancing feet to the rescue, here I am, want you to know. e amanhã chegando. Yeah. E se quiser saber, eu tenho um instante. Yeah. E a esperança de um melhor. Na lembrança, aqui estou. Ik moet zeggen, ik heb behoefte dat mensen bij mijn bed zitten. Want gisteren was het zo fijn om te zijn. Maar dat ben je wel weer op. bezig. Nou, dat klinkt goed. Oké, ja, ja. Ik hoor het gewoon. Ik moet even een ander nummer inzetten, dan ik zit in de radio. Dus, nee, ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Oké, okay, Ja, doei. dat was natuurlijk Bebel Gilberto. Eh, ja, ik zou bijna zeggen... Eh, van de week, eh, is, of was het vorige week, weet ik niet eens meer... Astrid Gilberto overleden. Maar die Bebel was wel een, een kind van Gilberto... maar niet van Astrid. volgens mij had die Gilberto ooit nog eens een relatie met een zangeres. En daar is die Bebel uitgeboren. Daar zijn we daar ook weer van op de hoogte. Mooie muziek. En dat past ook wel een beetje met dit warme weer. Die beetje die samba-klanken. wat totaal geen samba is... Dat is eh, Greetje Kouwveld. Eh, een Nederlands product. Poor Butterfly. Ja, in de zomer met dat warme weer vliegt er van alles rond. Onder andere prachtige vlinders. Poor butterfly the blossoms waiting. Good butterfly, for she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. muziek uit de oude doos blijft natuurlijk geweldig. En dat kun je altijd blijven horen. De muziek van Gretje Kouwveld. Ja, prachtig. Eh, nog iets uit de oude doos. Iedereen kent nog Chris Barber. En dat nummertje wat hij gaat spelen, Ice Cream. Ja, ik zou eigenlijk niet weten wie het niet uitgevoerd had. Het is wel een hele bekende van eh, Chris Barber, Dutch Swing College Band. En, en, eh, velen hebben dat uitgevoerd, Ice Cream. scream rock. Come on about me, baby, rock. Hasiola, Pepsi Cola. Everybody digs that old Coca Cola. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream. Rock, me, baby, rock. Now ice cream. Everybody here want ice cream. Now ice cream. You scream. Everybody here want ice cream. Has it Cassiola, Pepsi-Cola. Everybody wants that lovely, lovely old oh, Coca-Cola. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream. Oh, come on, Rocket, money, sunshine. zal deze toch langzaam eh, moeten stoppen. Want eh, ja, dit is een uitvoering die eh, tegen de 10 minuten duurt. de meeste uitvoeringen van Ice zijn zo rond de 2, 3 minuten. Maar de, Chris Barber en zijn maten die hebben er iets heel langs van gemaakt. tot zover Chris Barber. Maar er is ook een Canadese pianiste, Laila Bialy. Die heeft eh, onlangs nog een nieuwe cd uitgebracht. Die is eh, eh, pas uitgekomen, dacht ik volgens mij. En die heeft ook een ice cream versie op de cd gezet. Maar dat is een andere soort ice cream die je normaal verwacht. Het is een totaal ander lied. Ice Cream van Laila Bialy. Canadese jazzpianiste. En dit, komt van een cd'tje From Sea to the Sky. beter dan eh, ice cream. Nou, ik weet niet wat vandaag het beste is. Dus eh, als je kan kiezen tussen ice cream en liefde... Nou, alle twee is natuurlijk het mooiste. Eh, iets heel anders. De Manhattan Jazz Quintet Summer Walls. klanken van de Manhattan eh, Jazz Orchestra. Eh, leuk muziekje, eh, een zomers, een zomers muziekje zou ik bijna zeggen. Als je op een, uh, een koel plekje zit, in de schaduw onder je parasol... met een heerlijk drankje, dan is deze muziek meer dan het geniet waard. Maar dat geldt ook voor de muziek van Harry Breuer. En ja, toch wel een bijzonder figuur. En met zijn quintet heeft hij in de 50 jaar een cd gemaakt, Mallet Magic. En daarvan Bumblebee bolero. Nou, dat is wel een bekend klank. Die komt uit de klassieke muziek. Ik had het gehad over vliegende jongens. Nou, onder andere dit. als het ware die bijen eh, eh, eh, ja, vliegen van bloem naar bloem. Prachtig, prachtig. ja, het eerste uur zit er alweer op. We hebben zomerse dus, muziek geleid, zou ik bijna zeggen. Die aansluit bij het weerbeeld van vandaag. En we hopen dat dat weerbeeld nog een poosje gaat blijven. Zo. En dat is ook wel de verwachting, heb ik begrepen. En het laatste nummertje, dat is Gordon Goodwin. Big Fat Band, daar ben ik aanhanger van. Sing, sang, sang, hele bekende. Tot de klok van 11 uur. Komt-ie. terugdraaien. Ik eh, hoop dat je na de klok van uh, eh, 11 uur er weer bij bent. We gaan gewoon verder met het draaien van mooie zomerse jazzmuziek. En eh, tijd voor koffie, tijd, misschien wel tijd voor een frisdrankje. Oh, ik weet het niet. Genoeg blijven drinken in ieder geval, hè. Dat is belangrijk. Tot zo.